Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het aantal verkeersongelukken daalde vorig jaar met 20% ten opzichte van de jaren ervoor. Uit cijfers van onder meer de politie en verzekeraars blijkt dat er zo'n 80.000 ongelukken waren. De afname valt te verklaren doordat het in het coronajaar 2020 minder druk was op de weg. Toch daalde het aantal verkeersslachtoffers met maar 10%. Dat komt volgens de politie doordat er tijdens de lockdown meer fietsers en wandelaars op de weg waren. Ook op andere tijdstippen dan gebruikelijk. Boskalis is begonnen met de berging van het Nederlandse vrachtschip... dat voor de Noorse kust in slecht weer in de problemen was gekomen. Vier bergers zijn aan boord gegaan van de Eemslift Hendrika... en hebben het schip met een kabel weten vast te maken aan een sleepboot. In de ochtend wordt bekeken waar het schip naartoe kan worden gesleept. Het vrachtschip van een rederij in Delfzijl raakte op drift nadat de lading was verschoven. Een deel van de lading, die bestaat uit zeiljachten en visserschepen, is van boord geslagen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast waren gisteravond opnieuw rellen. Pro-Britse jongeren gingen de straat op uit onvrede over de douanegrens... die er na de brexit is ontstaan met de rest van Groot-Brittannië. Ze staken een bus in brand en bekogelden de politie met stenen. Sinds vorige week zijn er al tientallen agenten gewond geraakt bij de onrust in Belfast. In Den Haag zijn twee agenten gewond geraakt toen de bestuurder van een auto die werd achtervolgd op de politiewagen botste. De automobilist was op de vlucht geslagen toen de politie hem wilde controleren op drugs. De twee gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte zou bewust op de politie zijn ingereden. De automobilist kon alsnog worden opgepakt. Het weer nog. Vannacht wordt het overal droog. Wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Landinwaarts kan het een graadje vriezen. Overdag overwegend droog met af en toe zon. De temperatuur loopt op naar 7 tot 9 graden bij een matige westenwind. Dit was het NMS Journaal.